Maar een half uurtje geleden hoorden duizenden fans dit omgeroepen worden. Er is vanavond geen show. Het Kleppers zoals u net al zegt, is positief getest. En kan daarom de show uh, niet doen vanavond. Hij is daar te voor. De frontman van 78 jaar, Mick Jagger, heeft corona en kan op het nippertje dus niet optreden. Sophie en haar broer waren al onderweg. We komen net eh, aanlopen bij de Johan Cruijff Arena en eh, krijgen te horen eh, dat het concert is afgelast. Ja, super balen, wat er heel veel zin in. maar wensen Mick natuurlijk veel beterschap toe. Volgens concertorganisator Mojo komt er een nieuwe datum en blijven kaartjes geldig. Als het aan zorgminister Kuipers ligt, komt de overheid niet meer met allerlei corona-stappenplannen. Maar moeten bijvoorbeeld het onderwijs, de horeca, de reisbranche en de cultuursector dat zelf doen. Die moeten van de minister zelf bedenken hoe ze met een grote of kleine coronagolf omgaan, zegt mijn collega Roebosjes. Hij sluit niet uit toch te moeten ingrijpen als er bijvoorbeeld een nieuwe of ziekmakendere variant komt. Daarbij zullen scholen en kinderopvangbedrijven overigens zo lang mogelijk worden ontzien. Eh, daar zal tot het uiterste gegaan worden om een eh, sluiting te voorkomen, omdat het eh, zo'n grote impact heeft op de kinderen. Minister Kuipers denkt dat het virus in de herfst weer flink op kan laaien. De politie in Dordrecht heeft een jongen van 13 opgepakt die twee scholen zou hebben bedreigd. Dat deed hij door anoniem te bellen. De scholieren moesten daardoor binnenblijven en er kwamen veel agenten naartoe. Ze kwamen er snel achter dat de jongen erachter zit. Hij is inmiddels weer vrij, omdat nergens uit bleek dat hij ook werkelijk iets wilde doen. Maar hij moet nog wel voor de kinderrechter komen. En een Amerikaanse vader en moeder hebben een rechtszaak aangespannen tegen Meta, het bedrijf achter Insta. Ze zeggen dat hun dochter van 19 verslaafd was geraakt aan Instagram en daardoor een eetstoornis kreeg. De ouders willen een schadevergoeding voor de medische kosten die ze hebben gemaakt voor hun dochter en dat Instagram veiliger wordt voor tieners. En dan nog het weer. We krijgen een frisse, maar droge nacht. Het koelt af tot 5 graden. Morgen flink wat zon, dan tussen de 19 en 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Eén korte file nog in onze regio op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen.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 Je luistert nog steeds naar de Nashville Radio Show. En wat hebben we in dit uur nog voor je? We hebben natuurlijk nog twee nummers van het Spotlight album. Chris Stapleton, onze maandartiest, komt natuurlijk nog voorbij. De digitale brievenbus. En daar gaan we nu naartoe. Want we hebben muziek uit Duitsland tegelijkertijd uit Amerika. Want is een gezamenlijk project. De Cumberland River Project. Samen nu met Brittany Black. Dit is A Little Love. hardwerkende vrouwen. Nou, ik zou zeggen, dankjewel. The Cumberland River Project en Brittany Black met A Little Love. En nu volk van Nancy Griffith en uh, She Ain't Going Nowhere. Nou, ik ook nog niet. She was standing on gone side of me. She found her thumb stuck in the breeze. She'll take anything to somewhere She can lay it down and live it like she be. Als je weet is elke week er een Nashville spiegelplaat. En dus ook deze week. En daar staat Willie Nelson en Chris Stapleton in centraal. De nummers van Willie zijn al zo mooi door zijn stem. Maar als het ook nog eens door onze maandartiest op de plaat wordt gezet... ja, dan heb ik twee keer kippenvel. Eerst 1982 Willie Nelson en dan 2017 Chris Stapleton. Twee keer Last Thing I Needed, Thirsting in the Morning. Postman deliver. past due bill notice. And the alarm clock rang two hours late. And the garbage man left all the trash on the sidewalk. And the hinges fell off, off the gate. And this morning at breakfast, I spilled all the coffee and I opened lost my is de Nashville Spiegelplaat. sidewalk. The hinges fell off a gate. This morning the holiday season. You feel such a big empty space. said I'll be around singing to soft and low Na naar eh, West Virginia voor een recente single van de vijfmansformatie Wildfire. En je hoorde Quiet Country Town. En van nieuwe muziek gaan we weer terug in de tijd. We gaan naar 1985 Vince Gill en Oklahoma Borderline. down in Houston. I got a both my put me on the says I'm through with you. I'm Someone tell her that she's wrong. I'm going back to Oklahoma, boys, cause that's where I belong. I need a one good ride, I'll be satisfied. Come on, Oklahoma borderline. If we roll all night, she'll be coming in sight. Come on, Oklahoma borderline. Well, now I don't need no Texas girl, dogging me around. I may be an old son, but i still been to town. Well, those Oklahoma City girls, they always treat you right. But tell mama tell Mama, I'm a coming home and I'm a leaving out tonight. I need one good ride. my pocket and my thumb stuck in the wind. When I cross Red River, boys, I won't be back again. Give me your back roads and truck stop and 18 wheels of wine. Some good old boy to take me to that Oklahoma door Rodney Crowell. Guy Clark en Vince zelf hoorde je Vince Gill met de Oklahoma Borderline uit 1985. Brandy Carlisle heeft onlangs een album uitgebracht. Alleen onlangs, dat is je vorig jaar, In These Silent Days. En dat is ook geproduceerd door Dave Cobb, net zoals muziek van onze maandartiest. Samen met Shooter Jennings, die ook op het nummer wat je zo gaat horen op de achtergrond hoort. En ik vind dit zo mooi. Brandy Carlisle zei ik dus, en dit is Stay Gentle. darkness is wise Although they will think you don't understand Don't let the world make you callous Be ready to laugh No one's forgotten about us There is light on your path Stay gentle Keep the eyes of a child while they try. Grow younger while Show. Old school for life, baby. Today, I sat alone at the window And I watched a little girl outside at play With the little boy next door like so many times before, but something didn't seem quite right today. So I went outside to see what they were doing heard our little girl lighthouse, my daddy said goodbye. 1968 alweer. Tammy Wynette en I Don't Wanna Playhouse. Wat een tijd geleden is dat. Maar wat blijft dit toch een herkenbare plaat van haar. We gaan nu naar muziek uit Nederland van de Ruud Hermans Band. Dit is My End en My Beginning. band was dat met My End en My Beginning. En we hebben nog uh, ongeveer dik een half uur hier nog bij de National Rodeo, <laughs> Radio Show. Ik maak er een rodeo van. Hier bij de National Radio Show hebben we nog wat muziek voor je klaarstaan. En het volgende nummer is geschreven tijdens de coronapandemie. Het is een nummer wat goed weergeeft hoe iemand zich kon voelen in die tijd. Irene Kelly was dit met Lonely. right on met Lonely. Lekkere bluegrass ballads. Hier bij de National Radio Show. We gaan nog één keertje in onze digitale brievenbus. En daarvoor gaan we naar muziek vanuit Amerika van Jared Ray Reddick. Dit is One of the Good Ones. People come and go. Memories fade. But not one with you will ever go away. Stacking up the years and a few blessings, yes. I'll count you right up there with the best. Like a good song plays on and on. You're one of the good ones. You shoot straight. I know a thousand people you love, and not one that you hate. Make the world a better place Always a smile on your face. In days full of darkness, you're the sun. You're one of the good ones. We lose track of time. Somehow we go way too long without cracking us a beer. We've both been through heartache In days full of darkness, you're the sun. You're one of the good ones. You're the first phone call I make when I just need a friend to bitch about some stupid stuff, then call right back again. that story before. You let me go on and on. blij deze meneer de frontman te zijn van een pop band. Nou, ik hoor dat niet in zijn muziek op dit moment terug. Maar hij vindt country muziek ook helemaal geweldig... en heeft vrij recent zijn country album Just Woke Up opgenomen. En dit was zijn nieuwste single, Jared Ray Reddick en One of the Good Ones. Je hebt nog twee nummers te goed van ons Spotlight-album... en daarvoor gaan we naar 1999 voor het album Tattoos and Scars van Montgomery Gentry. Je hoort achter elkaar Daddy on the Farm en daarna Trying to Survive. Dit is het Nashville Spotlight-album. His cows get loose and run right through the fast food parking lots. And daddy gets calls from the mini malls when they're downwind from his homes. When his tractor sail the message is het Nashville Spotlight album. I've been looking for Running through the rain Shiver to the bone But I still can't shake the pain been looking for a sign Rolling on the ground and What did I do today? Well, I can't remember now I'm just trying to survive makes it clear I'm just stuck right here trying to survive But I won't stay down long wish I knew when. I'm just trying to survive. de twee laatste nummers van het Spotlight-album Tattoos and Scars van Montgomery Gentry. En volgende week hebben we weer een heel ander album. En welke dat gaat worden, moet, geen idee, maar dan moet je gewoon nog even lekker gaan luisteren. Nu gaan we naar 1982 voor de versie van Wanda Jackson van It's Only Make Believe. People see us everywhere. They think you really care. But myself I can't deceive. I know it's only make believe zee this is I don't wanna say what this ain't I just wanna pull you in And I don't wanna push you away Don't mind to let my guard down Long as it don't patience When I feel I just say dat waren Catherine Shipley en Greg Roberts met On Something. En ik ben ook Onto something. Ik ben aan het eind van de show. Dus dat eh, betekent dat ik je ga bedanken voor het luisteren. En eh, graag tot volgende week. Ik heb nog weer klaarstaan Chris Stapleton en Up To No Good Living.